12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft uiteindelijk zo'n 400 mensen aangehouden... rond de demonstratie tegen het coronabeleid. De meeste arrestanten waren mensen die na het protest... weigerden het Malieveld te verlaten. Het protest was aanvankelijk verboden. Onder meer omdat de Haagse politie afgelopen week al wist... dat verschillende groepen onruststokers van plan waren zich te mengen onder de betogers. Na het protest keerden hooligans zich bij Den Haag Centraal tegen de politie en moest de ME ingrijpen. Het protest zelf verliep rustig. Een lid van de Russische protestband Pussy Riot is door de politie in Rusland opgepakt. Pyotr Verzilov is meegenomen vanwege een onderzoek naar extremisme in Rusland, meldt het Russische staatspersbureau Tass. Waar hij precies van wordt beschuldigd is niet bekend. Twee jaar geleden kreeg Versilov internationale aandacht... toen hij samen met drie andere activisten van de punkband met veld oprende... Tijdens, het, tijdens de finale van het WK voetbal in Moskou. Voor die actie moesten ze 15 dagen de cel in. Even daarna werd hij opgenomen in het ziekenhuis nadat hij zou zijn vergiftigd. Bij de politie in Hoorn zijn veel camerabeelden binnengekomen van de relschoppers die zich vrijdagavond tegen de politie keerden na demonstraties voor en tegen het monument van Jan Pieterszoon Koen. De recherche onderzoekt de beelden op strafbare feiten. Vrijdag werden twaalf verdachten aangehouden. Vier van hen kregen een bekeuring en werden daarna vrijgelaten. Tegen acht anderen is proces verbaal opgemaakt. Voor het eerst in lange tijd heeft in Nederland een lachstern gebroed. Het nest met kuikens eh, is onlangs ontdekt op de Markerwadden... op een eiland dat niet toegankelijk is voor bezoekers. De Markerwadden zijn natuureilanden die nog maar twee jaar oud zijn. De vogel staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Het weer vannacht kan het in het oosten nog wat regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden. De komende dag zon en stapelwolken bij een graad of 22. De rest van de week veel zon en vanaf woensdag kan het tropisch warm worden.